professionele hulp te zoeken. Volgens een woordvoerder wil Wiener een betere echtgenoot en een gezonder mens worden. Twee vooraanstaande partijgenoten hadden aangedrongen op het vertrek van Wiener. Hij kwam in opspraak door het versturen van pikante foto's en berichten aan vrouwen op Twitter, iets wat hij al langere tijd ontkende. Bij een dubbele bomaanslag in Peshawar in Pakistan zijn er 30 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Er was eerst een kleine explosie die een paar minuten later werd gevolgd door een zware ontploffing. Geweld van terreurgroepen in Pakistan is flink toegenomen na de dood van Osama Bin Laden. Die werd vorige maand in Pakistan door Amerikaanse commando's vermoord. De Nationaal Monetair Fonds is de afgelopen maanden het doelwit geweest van computerhackers. TMF bevestigt dat de krakers hebben geprobeerd om door te dringen in het computersysteem, maar dat alles functioneert. Er zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, of er schade is aangericht en of er documenten zijn buitgemaakt, is niet duidelijk. Honderdduizenden mensen hebben in Rome meegelopen in een grote homoparade. Het ging door het centrum van de stad naar het Circus Maximus. Maar geen problemen. De eerste homoparade in de Kroatische stad Split liep wel uit de hand. Ongeveer 200 deelnemers werden bekogeld met eieren, stenen en flessen. Ook in Warschau, waar het een eh, optocht was, werd die verstoord. Het weer, vannacht droog en vrij helder.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 festival eigen resident in DJ uit Duitsland. Terwijl Discord. we hier op de radio. Dat de Warm Radio Show. hier op CFM Zandvoort in de Nightlife. Thank you. Let's go. Thank you. Thank you. you We'll be right back. Thank you. and breathe again and just we can breathe again and just we can breathe again and just we can breathe again and just we can breathe again and just we can breathe again and just we can breathe down. Thank you.